hè? Eerste single van deze gasten. Niet normaal. Uit Amsterdam volgens mij. de eh, Muf Muff en uh, Junkie Boy, de nieuwe single dus. Ehm, even nog een stukje klantenservice, want ik heb namelijk een plaat niet aan en afgekondigd. Eh, welke plaat je voor Garbage met aan Fink aan Paranoid hoorde. Nou, even kijken wie vraagt het. Anja, Anja goed opletten, dat was... Oh! The Kings met Father Christmas. Onthoudt u die naam? Onthoudt u die naam? Ja, sowieso um, ehm, zoveel eh, kerstliedjes. Eh, de laatste woensdag van dit jaar, op eerste kerstdag. Dan is er geen break de week tussen 9 en 11. Maar dan eh, is het Maartens krankzinnige kerstballenmix. Dus alleen maar kerstplaten die je eigenlijk nog nooit of bijna nooit hoort. Ehm, en ook heel veel vervelende kerstjingles. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ehm, ondertussen Um, is het inmiddels 2 eh, over 9 Gaan we naar het nieuws van 9 uur met Erik van Vliet. Um, even kijken. Ja, hij zou volgens mij de tussenstand nog niet hebben. Want de eerste helft is nog bezig van eh, Ajax Willem 2. Maar, ja... Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio. Momenteel is het ehm, uh, 0-1 voor Willem 2, hè? Uit. 0-1 voor Willem 2 tegen Ajax. Mijn naam is Erik van Vliet en dit is het Regio Nieuws. Een motorrijder is afgelopen donderdag gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Het gebeurde op de rotonde van de Baden-Powelllaan en de Taxandria-baan in Tilburg. De motorrijder kwam naar de botsing ten val en raakte ook gewond. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De automobilisten daarentegen raakten niet gewond. En staatssecretaris Barbara Visser van Defensie komt in januari naar deze regio. Dan komt ze naar Geels en Rijen. Ze gaat dan een reactie geven op alle kritiek die er is op de reactienota die Defensie heeft opgesteld. Naar aanleiding van de bezwaren tegen het nieuwe luchthavenbesluit voor de vliegbasis. Dat heeft de hoge ambtenaar Bert Kwast van Defensie afgelopen woensdag medegedeeld tijdens de commissie Overleg en Voorlichting Milieu, het COVM. Zo zijn er een stroom van negatieve reacties die vanuit de commissie en de omwonenden naar voren worden gebracht organisatie in Geels en Rijen van de luchthaven zeggen: We hebben al wat stappen gezet, maar we beseffen dat we er nog lang niet zijn.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 Het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, Will you just might find. Egyptian I was standing in line with Mr. Jimmy. bijna naar huis eh, kunnen gaan. Want veel beter dan dit eh, zijn ze niet gemaakt. Rolling Stones, exact 50 eh, jaar oud. Of ja, eigenlijk gisteren exact 50 jaar oud. Want gisteren was het 15 jaar geleden dat dat legendarische album werd uitgebracht. Let It Bleed, 5 december 1969. Behoort tot het beste werk van de Rolling Stones. Samen met de platen voor en daarna. Beggars Banquet en Sticky Fingers. En ehm, ja, vanwege het 50-jarig jubileum van eh, dat Rolling Stones album Let It Bleed... is er nu een eh, toffe website gelanceerd. www.letitbleed50.com En eh, hierop neem je een interactieve duik in het verleden... en zie je welke culturele en muzikale momenten van invloed waren... op totstandkoming van dit belangrijke Stones album. Want ook Gimme Shelter hè, staat er natuurlijk op, dat is het openingstuk. Ga ik zeker nog een keer draaien op een vrijdagavond deze maand. Eh, maar inderdaad, het eind van de jaren 60, het einde van de hippie-tijd. Ehm, nou, ehm, heel belangrijk album eh, in eh, de popmuziek. Ik ga dit weekend nog eens een keer opzetten. Fijn. Ehm, ja, het derde en laatste uur. Het houdt niet op op het lokale omroep. Heb ik deze knop al trouwens ingedrukt? Ja. ja, het is inderdaad weekend. En dat weekend zou eens heel mooi kunnen beginnen voor Willem II. Want het staat uit tegen Ajax met 0-1 voor. Een eh, Mike heeft gescoord. Ik eh, denk niet dat ik zijn achternaam ook maar moet proberen eh, uit te spreken. Want ik denk dat dat niet goed gaat komen. Nee. Ik ga het niet proberen. Mike die heeft gescoord. Ene Mike in de 42e minuut. Ik ken hem voor de rest ook niet. En Jimmy die loopt hier ook een beetje rond van alles en niks te doen. Die zei inderdaad van mochten ze nou winnen dan staan ze inderdaad derde kunnen ze blijven staan als PSV ook nog verliest eh, dit weekend. Dus het weekend zou maar eens nog veel mooier kunnen beginnen voor eh, alle Willem II fans. Ja, en voor de rest is het gewoon het derde en laatste uur eh, van het Hou Niet Op. Waar heb je nog zin in? Hè? Het is all request. Je kunt je favoriete plaat heel makkelijk doorgeven, aanvragen. Ehm, ja, ik probeer nou allerlei synoniemen te verzinnen voor aanvragen of doorgeven zijn er vast een hoop. Eh, maar het komt erop neer dat jouw favoriete plaat naar de studio gestuurd kan worden. Heel makkelijk via 013 534 1344. Of via de Facebookpagina, die hebben wij namelijk tegenwoordig. Een eigen, echte Facebookpagina. Dat is facebook.com slash matenlog. Mocht je nou denken van, eh, ik, wil, ik, wil na 10 uur nog meer, nog meer. Eh, straks tussen 12 en 2, dus we zijn er even twee uurtjes tussenuit straks. Uh, maar tussen, straks tussen 12 en 2, dan is er weer een nieuwe editie van De Freaknacht. Nou goed. Naast de wat classics en verzoekjes...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 Ik kan best veel eh, met die jingle. Ik heb vorige week ook de hele slechte grap gemaakt van Sinterklaas. Wie, ja, nou, nou werkt hij natuurlijk niet. Maar Sinterklaas, weekend! Hem niet. Maar goed. Uh, Weekend is officieel begonnen samen met uh, Daft Punk. I Feel It Coming, daarvoor een nieuwe zin van Bombay Bicycle Club. Everything Else Has Gone Wrong. Bibi, Frankrijk eerste makkelijke achtergrondmuziek die dat ik kon vinden, dit. Moulin Rouge team. Ehm, oh ja, Willem 2 Ajax. Ik probeer dat een beetje bij te houden. Ehm, de wedstrijd is pas eh, na 10 uur officieel afgelopen waarschijnlijk. Maar we houden het toch eh, even bij. Eh, Ajax, Willem 2. Willem 2 uit dus. 50 minuut. tweede helft is inmiddels begonnen. Het staat nog steeds 0-1. Hartstikke spannend natuurlijk. Ho, ho, ho. Maar ik heb er niet heel erg veel verstand van, van voetbal. Maar volgens mij is Ajax zo'n club die dan de tweede helft in één keer een hele hoop doelpunten zou kunnen maken. Dus we houden het in de gaten. Voor de rest is het gewoon het, eh, ja, de laatste drie kwartier. Ehm, waar heb je nog zin in? Welke plaat mag niet ontbreken eh, deze editie van Het Houdt Niet Op? Je, je kan je favoriete plaat aanvragen via facebook.com slash maartenlog. Inmiddels op die Facebookpagina staat ook eh, dat linkje, weet je wel, van eh, wat ik net voorlas, van letitbleed50.com. Vanwege dat album van de Rolling Stones dat het gisteren hun, het 50-jarig jubileum vierde. Toffe website is er gelanceerd. het houdt niet op, de Facebookpagina. Daar staat die link nu ik vind het eigenlijk best wel even zo ontspannen tussendoor, zeg. Ja, nou, heerlijk. Maar zoals je weet, aan alles komt een einde. Dus ook aan deze rust. ACDC, de La Rosie. tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two third nine fifty six. You can say she got it all. 1969, wat een jaar voor de muziek. En ook dit komt uit datzelfde jaar. 15 jaar geleden kwam het uit eh, op single Let's Zeppelin en Whole Lotta Love. Daarvoor Whole Lotta Rosie. Een ACDC, kan geen toeval zijn. Ehm, ja, je kunt je favoriete plaat nog eh, een half uurtje eh, aanvragen via facebook.com slash matenlog. Ik heb ook de link daarop gedeeld van, ja, van alles wat je dit weekend zou kunnen doen in en rondom Goorlen. En eh, ook waar je je kerstboom kunt kopen. Want eh, bij ons thuis staat hij inmiddels eh, sinds afgelopen dinsdag. Volgens mij komt hij hier morgen ook te staan bij de log. Maar daar ehm, op onze Facebookpagina vind je ook allerlei tips van waar je nou de beste kerstboom kunt kopen. Facebook.com slash Maartenlog ehm, voor eh, de beste kerstbomen. Eh, ondertussen even een eh, tussenstandje. Ajax Willem 2, 62e minuut. Het staat nog steeds 0-1. Goed, van Holla de Rosie naar Holla de Love. Door naar Holla de Shaking Going On. Van wie was die ook alweer? Ja, van de man van Great Balls of Fire.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 Woo, huh? Come on over, baby, well, got the bull by the horn. We ain't faking, oh, shaking on. baby, shake it. I said, shake it, baby, shake it. I said, shake it, baby, shake it. I said, shake it, make it shake.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 Het de vrijdag mensen, het is bijna weekend. Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mambo number 5. Lijkt me prima plaat ook Maarten. Maarten van den Hout. Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. Pi, pi. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spectaculo. Zo kan je het programma wel vol. turn a thriller to a tragedy. Yeah, Jack White en Alicia Keys. Another Way to Die. Het was eh, de ja, Bond themasong van eh, de 22e film Quantum of Solace uit 2008. De tweede film waarin eh, Daniel Gregg, zeg maar, James Bond speelt. Ehm, nu is er dus een ja, nieuwe trailer van de volgende James Bond film, No Time to Die. Die gaat 2 april hier in Nederland verschijnen filmmaatschappij Universal die heeft eh, de eerste beelden inmiddels gedeeld van die 25e film. Eh, in de trailer is te zien hoe Bond als een vanouds met een snelle auto en een uh, blonde girl door de straten van een oude stad race. We hebben allemaal onze geheimen. We hebben die van jou alleen nog niet gevonden. Zo is een geconcentreerde Bond. Hij springt van een brug en identificeert zich bij een beveiliger die zijn, naar zijn naam vraagt. En de Bond girl in kwestie blijkt een speciale rol in Bonds leven te spelen. Uh, en kijken en dan nog in deze film, in No Time To Die, kruipt Daniel Greg voor de laatste keer in de huid van, eh, ja, de geliefde geheime agent. Eh, Bond heeft de actieve dienst inmiddels verlaten. Zijn rust is echter van korte duur wanneer zijn oude vriend Felix van de CIA opduikt met de dringende vraag naar hulp. Bond krijgt de opdracht een vermiste wetenschapper op te sporen met alle gevolgen van dien. Het brengt hem op het spoor van een mysterieuze schurk, gewapend met bijzonder gevaarlijke nieuwe technologie. Nou, vanaf 25 april, of nee, vanaf 2 eh, april eh, dus te zien. De nieuwste James Bond film, No Time to Die. Nou, ik ben benieuwd. Dit was eh, een van mijn favoriete Bond liedjes. Eh, Another Way to Die van Jack White en Alicia Keys. Even nog een tussenstand eh, tussendoor. Ja, hè? Ajax Willem 2. Het staat inmiddels 0-1. Ho, Zou het, zou het gaan gebeuren? Ah, spannend. Goed, het laatste kwartiertje van Het Houdt Niet Op van vanavond is ingegaan. En ik laat je nog even dan op de valreep iets nieuws horen om Roman zangeres. Ze heet Jay Gray. Schrijf je met dubbel echt. Dit is haar nieuwe single. Four Keeps. Why you sat round upside Undertones en eh, Teenage Kicks. Dat was een bandje van uh, Virgil Sharkey, weet je wel. Van eh, A Good Heart, These Days is Hard to Find. Leuk liedje ook. en ook later nog gedaan, dit, door One Direction. Ja, die maakt een, een soort mix, een mashup van One Way or Another van Blondie en deze. Teenage Kicks van The Undertones. Daarvoor iets nieuws, aan nieuwsadres. Jay Gray, met dubbel R dus. En haar nieuwe single Four Keeps. Moet ik even nog uh, voor een van de laatste keren een uh, tussenstandje doen? Even kijken. Het uh, eh, 77ste minuut zitten we inmiddels. Ja, we houden het goed bij, als, ik, als ik het zelf.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 Bye, bye, bye, bye, Ja, totaal uit de maat, maar ah ja, dat is een tijdstip, hè. Neil Diamond en uh, Crackling Rosie, volgend jaar al uh, weer 50 jaar oud, maar wat blijft dit een lekkere meezinner. Goed, tot zover uh, Het Houdt Niet Op. Zometeen nog eentje. Ehm, maar straks tussen 12 en 2 ook gewoon weer een nieuwe Freaknacht op eh, de lokale Bob Met heel veel nieuwe muziek, onder andere van Corner Shop, Billy Eilish, Tame Impala, Heinz, Caribou, Tenacious die komen allemaal voorbij. Maar ook veel, eh, veel oud spul, veel vergeten classics. Tweede uur sowieso eh, een alle 13, alle 13 zondag. gaan we verder met onze tweeluik. Volgende week hadden we namelijk alle 13 zaterdag. En ook weer een antwoord op de vraag uit de popmuziek. Where the Boys of the NYPD Choir Singing Galway Bay van uh, The Pokes. Die krijg je vanavond uit Fairytale of New York. En natuurlijk duiken we nog een keertje de platenzaak in. Leuk, even het nieuws van de hoed draaien, van die nieuwe plaat. Ja, en dan... Ehm, Zometeen na 10 uur dan eh, het beste van de lokale omroepkolen non-stop. En dan zit de wedstrijd Ajax-Willem 2 er ook op. Ehm, deze uitzending die zit er eh, nou, over een minuutje al op. Dus ik kan je nou voor de laatste keer een tussenstand geven. Maar laten we er maar gewoon even van uitgaan dat Willem 2 heeft gewonnen. Inmiddels eh, is de 85e minuut ingegaan en staat het nog steeds 0-2 voor Willem 2. Uit tegen Ajax. Kijk wens je een heel fijn weekend. Ik spreek je tussen 12 en 2 en als woensdag weer bij break de Week. Dit zijn de Dolly Dots.